uur. Jobboot met het NOS Journaal. De VVD-fractie in de Tweede Kamer praat op dit moment over het nieuwe Europese steunpakket voor Griekenland. Het gaat om 86 miljard euro, waarvan Nederland er 5 miljard voor zijn rekening neemt. Vorige maand was de VVD-fractie nog heel kritisch over het resultaat van de EU-top over Griekenland. Morgen houdt de Tweede Kamer een debat over de kwestie. De verwachting is dat de VVD uiteindelijk akkoord gaat met het steunpakket voor Griekenland. Als dat niet gebeurt is er geen meerderheid in de Kamer en komt het kabinet in grote problemen. Bewoners en winkeliers in Alphen aan de Rijn die getroffen zijn door het ongeluk met de hijskranen kunnen vanaf vandaag een beroep doen op een noodfonds. De twee verantwoordelijke bouwbedrijven storten daar 1 en een kwart miljoen euro in. Het geld is bedoeld voor het eerste herstel van beschadigde woningen en winkels. 18 woningen zijn onbewoonbaar verklaard nadat de kranen erop vielen en ook vijf winkels zijn ernstig beschadigd. Morgen houdt de gemeente Alphen aan de Rijn een informatiebijeenkomst voor alle gedupeerden. De dode die in een boerderij in de Duitse deelstaat Sachsen is gevonden... blijkt inderdaad het vermiste meisje Annelie te zijn. Volgens de politie is ze waarschijnlijk vrijdag al vermoord. Twee verdachten zitten vast. Het Duitse meisje van 17 verdween vorige week donderdag... toen ze met haar fiets de hond uitliet. De ontvoerders eisten 1,2 miljoen euro losgeld. Via de media gaven de ouders zondag aan dat ze bereid zijn te betalen, maar toen was het meisje waarschijnlijk al omgebracht. De loopbaan van het dressuurpaard Totilas is voorbij. Bij het EK, onlangs in Aken, raakte het paard zo ernstig geblesseerd dat dit het einde van zijn topsportloopbaan betekent. Dat hebben de Duitse eigenaren bekendgemaakt. In 2010 werd Edward Gal met het in Nederland gefokte paard op drie onderdelen wereldkampioen. Het jaar daarop werd Totilas voor 14 miljoen euro verkocht. Het paard kwam daarna nooit meer in de buurt van zijn eerdere topprestaties. Het weer bewolkt en vooral in het noordoosten nog kans op regen. Vanavond overal droog, vanuit het zuiden opklaringen. Morgen af en toe zon, lokaal kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt morgen ongeveer 21 graden. De ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A13 Den Haag-Rotterdam... tussen het Prins Klausplein en de afrits Berkel en Roderijs 9 kilometer. De A28 Utrecht-Amersfoort door een kapotte vrachtwagen... tussen de Uithof en de afrit Maarn 10 kilometer.